Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland dreigt zijn hoge welvaartsniveau te verliezen... doordat de arbeidsmarkt te veel drijft op flexwerkers. Dat zegt de commissie die onderzoek deed in opdracht van het kabinet. Flexwerkers durven weinig te investeren in hun opleiding en toekomst... en doordat die arbeidskrachten snel weer vertrekken... investeren werkgevers niet genoeg in de scholing van hun personeel. Nederland kan zonder die kennis internationaal niet meekomen... Volgens de commissie moeten werkgevers worden gestimuleerd... om meer mensen in vaste dienst te nemen. De grote pensioenfondsen hebben in de laatste maanden van 2019... hun financiële situatie wat verbeterd. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Het komt vooral door de hogere rendementen op aandelen. De fondsen hoeven dit jaar niet te korten op pensioenen... maar voor 2021 dreigt die korting wel. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad van de pensioenfondsen op 100 staan... Pas als het pensioenakkoord dat vorig jaar zomer is afgesloten is uitgewerkt... wordt duidelijk hoe de pensioenuitkering in de toekomst geregeld wordt. De Chinese stad Wuhan sluit de luchthaven en alle treinstations... voor mensen die de stad uit willen. Aanleiding is het nieuwe coronavirus dat vorige maand in Wuhan opdook... en ook in andere Chinese steden en in het buitenland is geconstateerd. Inwoners wordt opgeroepen om de stad niet te verlaten als dat niet echt nodig is. Ook het lokale openbaar vervoer wordt stilgelegd. De nieuwe variant van het longvirus is nu vastgesteld bij meer dan 500 mensen. Minstens 17 patiënten zijn overleden. En de postboot in de Biesbos houdt op te bestaan. Volgens PostNL is het te duur en omslachtig om een boot in te zetten... voor vijf bezorgadressen in het natuurgebied. Er wordt voor de bewoners aan een andere oplossing gewerkt. De postboot bestaat bijna 125 jaar hij gaat waarschijnlijk op 1 maart uit de vaart. Het weer, vannacht is het bewolkt. Op sommige plekken hangt er nevel of mist.